Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Oranje gaat lekker. Ze staan voor in de EK-wedstrijd tegen Noord-Macedonië. In de 24e minuut ging de eerste erin. Depay naar Malen. Malen terug op Depay. Nou, dat moet hem zijn. En het is hem. 1-0 voor het Nederlands elftal. Van deze laatste wedstrijd in de pool hangt niks meer af. Nederland is al door en Macedonië niet. Toch hadden de fans wel zin in de potvoetbal in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Eigenlijk is de spanning er wel een beetje af, maar goed. We blijven eh, ons eh, team eh, supporten. Dat gaan we gewoon doen. De winst is al eigenlijk binnen, maar het is natuurlijk ook wel prachtig om de wedstrijd nog even te zien. Dus gewoon lekker duimen, lekker drinken en uh, laat het allemaal verzekeren. Het is iets ontspannender kijken dan. Maar het, blijft, het blijft natuurlijk altijd spel en spannend, dus ik vind het leuk. En wie nu sowieso voor de buis zitten zijn Marten en Henny. Hun huis in Nijkerk is één grote oranje hut geworden. De komen er van boven en dan eh, wordt het al bouwen. Nou, daar zijn we drie dagen mee bezig ruim. We hadden een laminaatvloer in echt laminaatgras. Dus het was net of er echt gras was, zeg maar. Sinds de jaren tachtig verzamelen ze al oranje spul. En nu is er van alles. Van oranje vlaggetjes tot oranje lampenkappen, oranje placemats. En als het misgaat zometeen in de wedstrijd, dan loopt Marten naar zijn Frank de Boer-foon. Want ik heb heb een rechtstreekse lijn met eh, Frank de Boer. En eh, die heeft een oortje in. En dan is het van, eh, ja Frank, dat gaat niet goed. ik zou er een tactiek bedenken. Want ja, we moeten winnen. Dan heb ik nog ander nieuws. De Europese Unie deelt nieuwe straffen uit aan Wit-Rusland. Ze mogen 78 Wit-Russen Europa niet meer in en krijgen acht bedrijven beperking opgelegd. Zeven mensen op de straflijst zouden een rol hebben gehad bij de arrestatie van journalist Protasevich. Ruim 250 huurders van studio's in Amsterdam krijgen geld terug van hun verhuurder. Dat oordeelt de rechtbank. Naast hun huur plus servicekosten van 600 euro per maand... moesten ze ook nog eens 100 euro betalen voor gemeenschappelijke voorzieningen... zoals een huismeester, interieurpakket en internet voor de studio. En dat is te veel, zegt de rechtbank. Heb ik het weer nog? Het is overal droog vanavond. Vannacht dan daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan nog een buitje vallen. En het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Goed nieuws over de afsluitdijk, want die is in beide richtingen weer helemaal begaanbaar bij de Stevinsluizen. De technische storing is namelijk opgelost, dus je hoeft niet meer om te rijden via Flevoland.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 Do -do -do Kleine jongens vliegen, dragen zich als prof. Willen kosten wat het kost. Limonade voor de dorst. Laat vrienden achter en gedragen zich alsnog. En dan maakt die jongens prof. Limonade voor de dorst. is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 Jungle life, I'm living in the open. Native beat that carries on. Burning bright, I a signal to the sky. I wonder, there's a message get to you. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht.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 Oh yeah, oh yeah, believe me, I would never lie. I'm not giving you up. I won't give you up. I'm getting higher and higher. The skies are falling. Desire, desire, the fire within. Burn brighter and brighter. Your hands on my skin and I.